en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Bijna een week na het scheepsongeluk bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 63 lichamen geborgen. 15 mensen worden nog vermist. Hun schip verging zaterdag bij stormachtig weer in de Golf van Boni. Het had 118 mensen aan boord, 40 mensen hebben de ramp overleefd onder wie de kapitein. De luchthaven van Peking heeft in verband met de dichte smog 227 vluchten geschrapt. Dat is zo'n 12% van het totaal aantal geplande vluchten. Verder hebben kinderen en ouderen advies gekregen om binnen te blijven. Al eerder deze maand had Peking ernstig te lijden van zware smog. Twee keer deze maand kondigden de autoriteiten in China de hoogste alarmfase af voor de grote hoeveelheid smog in Peking. In België zijn opnieuw problemen met een kernreactor. Ten noorden van Antwerpen is afgelopen nacht reactor Doel 3 stilgelegd. Volgens energiebedrijf Electrabel is er een lek in een waterleiding dat gerepareerd moet worden lek zou in het niet-nucleaire deel van de reactor zitten. Doel 3, een oudere reactor, lag anderhalf jaar stil voor veiligheidsonderzoek... en was net weer vier dagen in bedrijf. Een andere oude reactor, doel 2, werd gisteravond weer opgestart. Doel 1 volgt zondag. België heeft de oude kernreactoren nodig om zijn stroomvoorziening op peil te houden. In Nederland zijn steeds minder sminten. Het zijn er nu net zoveel als in de periode 1985-1990. Sinds 2002 neemt het aantal van deze watervogels gestaag af. Blijkt uit tellingen van Sovon Vogelonderzoek en het CBS, meldt Omroep Gelderland. De oorzaak van de afname is de klimaatverandering. Daardoor overwintert de watervogel op andere plaatsen. Ook broedt het dier met minder succes. De broedperiode is kouder en natter geworden. Momenteel zijn er in Nederland net zoveel smienten als in de periode van 1985 tot 1990.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 Winterse 50. De Winterse 50. Nummer 38. 37. was misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship Annie opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose it's still there. summer in America is cold. And I just keep growing over. I wish I could have known that I would love to leave love enough. her. I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. into the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known. And I 36.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 太感应天女授。 presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry.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 grootste winterhits. Je hoort ze vandaag in de Winterse 50. De Winterse 50.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 Christmas, darling. don't come. down with me babe I put down with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The boys of the NYPD chorus Still singing Go Away Babe And the bells are ringing out For Christmas Day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 feeling? Am I dreaming?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 ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen.